Dit is dooral Almegens met het NOS-journaal. Choreograaf Hans van Manen heeft een onderscheiding van de Turkse staat geweigerd. Hij was door de Turkse staatsopera en ballet uitgeroepen tot choreograaf van de eeuw. Maar van Manen gaat daar niet op in. Hij noemde op Radio 1 het muilkorven van de pers door de Turkse regering... en het gevangenzetten van journalisten als belangrijkste reden voor zijn weigering. Hillary Clinton heeft ook de verkiezingen voor de democratische nominatie voor het presidentschap in Californië gewonnen. Daarmee heeft ze voldoende kiesmannen binnen om zeker te zijn van het kandidaatschap voor de democraten tijdens de verkiezingen in november. Tegen de voorspellingen van de opiniepeilers in was het in de staat met de meeste inwoners van de Verenigde Staten geen nek-aan-nek -nek race. Clinton won van tegenstander Sanders met een flink verschil, 56 tegen 43 procent. Afgelopen nacht claimde Clinton de nominatie al. President Obama heeft haar gefeliciteerd met de overwinning. Staatssecretaris Dekker ziet wel wat in het idee voor een verlenging van het VMBO. Leraren en de koepel van middelbare scholen pleiten ervoor om de leerlingen op het VMBO een jaar langer de tijd te geven om hun diploma te halen. Ze vinden dat kinderen nu op de jonge leeftijd de wereld worden ingestuurd. Dekker vindt het een interessante gedachte. Hij zou zich kunnen voorstellen dat het voor bepaalde leerlingen mogelijk wordt om een deel van hun mbo-opleiding al op het VMBO te doen. Maar Dekker weet niet of hij dat meteen voor alle leerlingen wil verplichten. Richel Hogenkamp is op het tennistoernooi van Rosmalen uitgeschakeld in de achtste finales. De tennister verloor in een spannend gevecht nipt van de Amerikaanse Madison Brangle in drie sets. De wedstrijd duurde bijna 2,5 uur. Hogenkamp deed voor het eerst aan het toernooi in Rosmalen mee. Ze had van de organisatie een wildcard gekregen. Het weer de rest van de dag geregeld zon, soms ook wolkenvelden, maar het blijft droog. 18 graden op de Wadden, 25 in het zuidoosten. Morgen is het zonniger, blijft het opnieuw droog.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 I can't wait to see you walk across my doorway. I cannot be held accountable for the things I do or say. I'm just jittery. I'm just jittery. It's just a way of dealing with my joy. It's just a way of dealing with my joy just a way I'm dealing with my joy. It's just a way of dealing. Words and melodies, easy harmonies. Although most of the time it's just hard working the same piece of clay day after day, year after year. Certain melodies tear your heart apart. Recall destruction is a lonesome art. But I love to watch you walk across my doorway. I cannot be held accountable for the things I do or say. I'm just jittery. I'm just jittery. It's just a way of dealing with my joy. It's just a way of dealing with my joy best way of dealing with my joy. met for the first time. This time, could you imagine us falling? She's a rich girl, she don't try to hide it. Diamonds on the soles of her shoes. He's a poor boy, empty as a pocket, empty as a pocket with nothing to lose. Sing ta na na, ta na na na. She got diamonds on the soles of her shoes. Ta na na, ta na na na. She got diamonds on the soles of her shoes. Diamonds on the soles of his shoes. Diamonds on the soles of his shoes. Diamonds on the soles of his shoes. Diamonds on the soles of his shoes. got diamonds on the soles of her shoes. Well, that's one way to lose these walking blues. Diamonds on the soles of your shoes. She was physically forgotten, but then she slipped into my pocket with my car keys. She said, You've taken me for granted because I please you. Wearing these diamonds. and I could say, ooh, As if everybody knows what I'm talking about. As if everybody here would know exactly what I was talking about. I'm talking about diamonds on the soles of shoes. makes the sign of a teaspoon, he makes the sign of a wave. The poor boy changes clothes and he puts on aftershave to compensate for his ordinary shoes. And she said, honey, take me dancing, but they ended up by sleeping in a doorway by the bodegas and the lights on over Broadway wearing diamonds on the soles of their shoes. And I could say, ooh, And everybody, you would know what I was talking about. I mean, everybody, you would know exactly what I was talking about. I'm talking about diamonds. een zalig album om steeds weer terug te horen. Graceland dus, van Paul Simon. In augustus wordt het uh, album 30 jaar oud. Er was heel wat om te doen, hè? want zelfs het ANC in eh, Afrika... die uh, waren er helemaal niet blij mee... want die hadden het over uitbuiting van de Afrikaanse muzikanten door die blanken. Nou, liedjes is natuurlijk minder waar. Die gasten hebben gewoon allemaal... Naast dat Paul Simon opnieuw uitbrak, of doorbrak met dit nummer... geldt dat ook voor de muzikanten die meespeelden. Onder andere voor Lady Smith Black Mombazo. Ja, dat heeft ze geen windeieren gelegd. In ieder geval. Zeker niet. Nee want eh, dat, Lady Smith, Black Mombasa, wat u hier dus ook op hoorde, dat, dat heeft echt eh, daarna wereldfaam, wereldfaam verwonden. En het, ook niet, niet, niet van niets, want het was <laughs> gewoon helemaal te gek wat die gasten deden. Dus echt ongelooflijk mooi. Ze hebben zelf ook een aantal albums uitgebracht. en die zijn zeker de moeite waard om eens een keer te luisteren. Zo is dat ook nog een keer. hey, eh, we gaan terug naar het jaar 2003. Want ja, dat was heel mooi. Ja. Eh, want het volgende album wat wij gaan behandelen is een album dat heet The Reality Tour. Ja. En dat is van David Bowie. Ja. En dat concert, de opnamen die eh, hier zijn, die komen uit Dublin, hè? Uh, ja, deze, dit, de, op dit album staande concert is opgenomen op 22 en 23 november 2003 eh, in Dublin. Ja. Tijdens het uh, concert. Ja, maar hij is met ditzelfde concert ook in Nederland geweest. In de Arena in, eh, in Amsterdam. Daar was ik bij. Dat heb ik gezien. Ja, dat was, helemaal, was een te gek concert trouwens. Eh, het was een van de weinige keren dat het geluid in de arena ook goed was. Het was echt heel erg mooi. David Bowie dus. Het album heet The Reality Tour. Het is nu opnieuw uitgekomen op vinyl. Opnamen komen dus uit 2003. En u gaat eh, horen het nummer dat hij ooit schreef voor de mot De Hoepel. En nu in zijn eigen uitvoering. Ah, All, the Young Dudes. Nou, <laughs> <laughs> ja, wat are stay alive when you're 25. stealing clothes from unlocked cars. has got spots from ripping the stars from his eyes. Funky little Bob Rice. Television man is crazy, Same with you and I. tijdschrift wordt Mop de Hoepel. Ja. Dank je. Ja, de, dit... Thank you very much. Eh, ja, dankjewel David. Way back in a eh, long time ago. Way back in a long time ago. Um, ja, nou, dat gaat nog wel even door. Prachtig album dus van eh, David Bowie. De Reality Tour heet het. Het is uitgebracht op vinyl nu. Het is een van de hoogste binnenkomers. Eh, niet de allerhoogste, want die is nog van een ander bandje uit de 60s. Maar eh, <laughs> het is wel een van de hoogste. Welk nummer stond hier? weer? weet, ik niet eens meer. Maar oeh, 24 dacht ik, ah, zo uit mijn hoofd. Maar... maar... goed, het is een prachtig nieuw album, David Bowie dus. En uh, dat zal die reality tour, die bracht hem ook naar eh, de Amsterdam Arena. Daar heb ik 21. Hem, ja, daar, ja. Heb ik hem, eh, daar heb ik hem zelf gezien. En dat was echt een te gek concert. Fantastisch mooi. Het geluid was ook goed en dat komt vooral ook omdat hij in de arena een afwijkende opstelling had. Eh, normaal staan ze in eh, de, het smalle deel van het stadion. En moeten ze die hele, dat hele stadion... Hij stond in de lengte van het stadion. En dat was, eh, denk ik wel nog een hele goede oplossing. En het geluidssysteem was ook zodanig samengesteld... dat je ook bovenin... want wij zaten een beetje bovenin, maar weet ik nog wel... Ehm, dat het, dat het daar ook gewoon goed klonk. Het klonk echt goed. We gaan naar Paul Simon, naar het album Stranger to Stranger. En het volgende nummer wat we daarvan draaien, dat heet In a Parade ik zei het wel, het is wennen. Het is allemaal heel anders dan je van hem gewend bent. Maar het is zo lekker als je er wat vaker naar luistert. In a Parade, Paul Simon, straight. E e But tonight it feels like every broken bone. Tonight it feels like every wounded soul is filling out a form. can't talk now, I'm in a parade. I can't talk now, I'm in a parade. Can't talk to you now, I'm in a parade. I can't talk now, I'm in a parade. Diagnosis, schizophrenic. Prognosis, guarded. Medication, Seroquel. Occupation street angel. I drank some orange soda, then I drank some grape. I wear a hoodie now to cover my mistake. My head's a lollipop, my head is a lollipop. My head's a lollipop and everyone wants to lick it. I wear a hoodie now so I won't get a ticket. I write my verse for the universe. That's who I am. the Parade heet het liedje van het album Stranger to Stranger. 29 april kwam het eigenlijk al uit. Dus het is al iets ouder. Maar het is dus deze week, vorige week, officieel uitgekomen op vinyl. En vandaar dat we er dus eh, vandaag aandacht aan besteden. Ehm, en het is, eh, het is een prachtig album. Het is, nogmaals, het is, je moet er even aan wennen, denk ik, als je eh, Simon Garfunkel gewend bent of zijn eerdere albums, dan moet je er eventjes aan wennen. Maar het is, het is als je de, nogmaals, als je even de tijd neemt, het is lekker, gewoon vreemd, leuk, apart en vooral de moeite waard om naar te luisteren. Het volgende nummer dat eh, eh, komt weer van Graceland. En in feite deed het album in het begin helemaal niet zoveel. Totdat Paul Simon ermee met, dit, met het volgende nummer kwam in het programma Saturday Night Live. En daar is een hele leuke act omheen gebouwd. Samen met Chevy Chase. Eh, die zat op een stoel. En eh, deed net alsof hij het liedje zong. Wat niet zo was natuurlijk. Maar goed. Hij deed net alsof. En Paul Simon liep daar omheen met eh, alle instrumenten te sjouwen. weet ik het allemaal niet.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 I can call you daddy, and daddy, when you call. Daar is het geen grote stap naar The Garden of Edie. En dat komt weer, komt weer van het album Stranger to Stranger. music was ringing around my nursery door. I said, Take this child, Lord, from Tucson, Arizona. Give her the wings to fly through harmony, and she won't bother you no more. This is the story of how we begin to remember. This is the powerful pulsing of love in the vein. After the dream of falling and calling your name out. These are the roots of rhythm and the roots of rhythm remain. Ta-boom-ba-boom-ba-boom. and the pale yellow moon shone in his eyes. His path was marked by the stars in the southern hemisphere, and he walked the length of his days under African skies. zo apart is dat het... Eh, het verhaal was eh, van uh, Graceland. was ook het verhaal van, van Stranger to Stranger. En gewoon een heel apart album. Met hele mooie muziek. Ik heb alweer het, het laatste nummer, denk ik. Ik kan het zo gauw even... Volgens mij wel. Of niet? Nee, nee, nog niet. Proof of Love gaan we draaien van het album Stranger to Stranger. again without a guide or a walking stick begin before the bells of twilight peal. Downhill town, the road ahead, spiral as a serpent's bed. A teaspoon of desire for my meal. I trade Vanuit meestelijk gecomponeerd. Ja, maar ook, ook eh, niet alleen gecomponeerd, maar ook gearrangeerd vooral. Ja. Het, is, het is prachtig mooie muziek. Maar niet, niet, niet, niet dat je denkt van, oké, maar het is, is dit. Eh, eh, we gaan even door, want uh, anders red ik het niet. En uh, we hebben nog meer te doen. De hoogste nieuwe binnenkomer in de vinyl 50, dames en heren. Dat is een album van een bandje dat al bekend is vanuit de jaren 60. iets, iets van Rolling Stones of zo. Heb jij daar eens van gehoord? Nee hoor, ken ik niet. Nee, ken je niet hè? Nee, nee, ik niet. nee, was voor mijn tijd. Afgelopen vrijdag 2 juni, eh, dames en heren, was er een manifestatie in eh, Paradiso in Amsterdam. Vanwege de release van eh, het eh, project Totally Stripped. En ehm, <clears throat> dat is een album uit 95 van de Stones. Waarbij zij eh, akoestisch eh, op diverse plaatsen in de wereld concerten gaven. Waaronder in Paradiso in Amsterdam. Deze manifestatie vond ook plaats in Amsterdam. Het is nu opnieuw oud gebracht. Toen de tijd waren niet alle opnames aanwezig. Nu wel. En onder andere als je de luxe versie koopt krijg je ook het complete concert Ehm, van wat ze in Paradiso gegeven hebben. Met een, een documentaire erbij, er alles erop en eraan. Het zal niet weinig kosten, maar het is toch ook op vinyl uitgekomen. En ehm, dit nummer komt eruit. En dit weet ik, weet ik is in Paradiso in Amsterdam opgenomen. Dit. Rolling Stones en Like a Rolling Stone. Nou, hoe mooi kun je het hebben. Totally Stripped op nummer 3. time, you dress so fine. Through the bumps of dime and you climb. And then you. Yeah, people call, say me where I die, you're bound to fall. They thought that they were just a. Uh, kidding you. You used to laugh about everybody that was. officiële release van het project Totally Stripped. Met eh, opnamen daar die niet voorkwamen op de cd die eh, in 1995 uitkwam. En eh, het is er in verschillende formats. ik zeg cd's, dvd's, lp's zelfs. En die lp die is op nummer 3 binnengekomen op, in de vinyl 50 natuurlijk. En eh, nou, dat is natuurlijk wel weer geweldig. De Rolling Stones, ze laten weer van zich horen. En eh, wij gaan eh, gauw even door, want anders red ik het niet meer. Dit is ook heel mooi. Homeless. Homeless. Viva vacilale mawenu Viva Homeless, homeless Moonlight sleeping on a midnight lake Homeless, homeless Moonlight sleeping on a midnight cliff. And we are homeless. We are homeless. The moonlight sleeping on a midnight cliff. And we are homeless. Homeless. Homeless. The moonlight sleeping on a midnight cliff. See you, yummy. See you, yummy. See you, yummy. See you, yummy. I'm a cousin. See you, yummy. See you, yummy. Warm now. strong wind, destroy our homes. Many dead tonight It could be strong wind, strong wind, strong wind. Many dead tonight It could be, and we are homeless, homeless, homeless, homeless. Moonlight sleeping on the midnight dead. Homeless, homeless, homeless, homeless. Moonlight sleeping on a midnight lake. Homeless moonlight sleeping on a midnight lake. Somebody say, somebody sing, hello, hello, hello. Somebody say, somebody cry, why, why, why? Somebody say, somebody sing, hello, hello, hello. Somebody say, somebody cry, why, why, why? Somebody say, Hit your not mind. Somebody sing, hello, hello, hello. Somebody sing. Somebody cry, why, why, why? Somebody sing. Somebody sing, hello, hello, hello. Somebody sing. Somebody cry, why, why, why? Prachtig gezicht. Kuluman, kuluman isizwe. Sinenze njani? Bayajabula basithandayo. jongen, wat is hij toch knap. Mooi, hè? Echt ongelooflijk. Homeless was dat, van Paul Simon, samen met Lady Smith Black Mombazo. Dit komt weer van het album Stranger to Stranger, heet The Riverbank. Frightened by the tone of the phone in the dead of night Then staring into darkness and praying sun gone to the grave. Now the sorrowful parade to the riverbank Must be half the county come down to the riverbank. High school is closed, same for the local police. shallow river water brings peace. army dude, only a son, nowhere to run, no one to turn to. He turns to the gun. It's a cross, it's a stone, it's a fragment of bone, it's a long walk the bones are long. is gewoon te veel mooie muziek. En daarom komen we nooit helemaal klaar met dit, uh, met dit programma. Want ik heb nog zoveel mooie nummers van die twee albums. Ja. Eh, maar we gaan dat niet allemaal redden. Nee. Nee. Dat is wel heel jammer, maar goed. Kiss and blue and white Along the Past the and farms Dus eh... Nou ja, we morgen nog een uh, Zandvoort lunch. Kunnen we altijd nog, eh, iets, nog meer draaien van deze prachtige albums. Ja, ik bedoel, er staat ongetwijfeld... Eh, dat staat morgen ongetwijfeld ook nog. We gaan het laatste nummer doen van Strangers to Strangers. dit heette trouwens de Riverbank. En dit is het slotnummer ervan. Ook weer heel apart. Het heet Insomniac's Lullaby. Het is een mooie afsluiter. solid eyes, miles from the sunrise, the darkness inviting to me. The insomniac's lullaby. A siren is playing its song in the distance. The melody rattles the old there's nothing. Deixei twee uur schiet om als je gewoon naar geweldig mooie muziek zit te luisteren. <clears throat> Dit was het. Paul Simon vandaag met zijn twee albums Graceland en vooral zijn nieuwe Stranger to Stranger. Nogmaals, je moet er aan wennen, maar het is geweldig. Wat een componist is die man toch. En dat iemand die dit jaar 75 jaar wordt. Geweldig. Tussendoor nieuws uit de nieuwe vinyl 50. Wij gaan er vandoor we hopen dat u er al een beetje van genoten heeft. Dat u eh, om bent om dit prachtige album van Paul Simon mooi te gaan vinden. Dank voor het luisteren nu.